die ze via pijpleidingen uit Rusland krijgen. Het hebben de leiders van de landen met hun EU-collega's afgesproken... Dus ook met onze premier Rutte. Als je dat bij elkaar optelt, dan gaat deze boycott tot nou, misschien wel 80, potentieel 90 procent van de olie uit Rusland raken. Het gaat dus niet om alle olie. Hongarije, Slowakije en Tsjechië kopen nog wel olie via pijpleidingen. zij kunnen voorlopig niet zonder is toch een overwinning, zegt correspondent Aida Brands. Het is duidelijk dat de Raad wel echt graag een stap wilde zetten... en aan de buitenwereld wilde laten zien dat er wel degelijk eensgezindheid is in Europa. Wat na vier weken van onderhandelen en pittige discussies... werd daar toch wel een beetje aan getwijfeld. Ze zijn er dus toch uitgekomen en hebben ook afspraken gemaakt over de landen die, dat de landen die nog wel pijplijnolie krijgen... dat niet weer mogen doorverkopen. In Delft is vanochtend een verdacht pakketje gevonden in een flatgebouw. Meerdere mensen moesten hun huis uit. Mogelijk ligt er een explosief. Dat wordt nu onderzocht door de explosieve opruimingsdienst. 285.700. Zoveel klachten zijn er binnengekomen bij het LAX over de eindexamens. Dat is een dik record, want dat lag op 212.000. Werd vorige week al gebroken. Bijna de helft van de klachten vielen in de categorie het examen is te moeilijk. Leerlingen vonden teksten te lang of te ingewikkeld. Of dat de opgaven over dingen gingen die ze niet hadden geleerd. Steeds meer studenten komen in de problemen door de hoge energierekening. Zelfs als ze keihard hun best doen om te besparen, merken ze bij de studentenvakbond. Veel studenten die wonen in oude huizen die erg tochtig zijn met enkel glas. Eh, dus de verhalen die we binnenkrijgen zijn ook van studenten die gewoon de hele winter de verwarming uit hebben eh, gehad. Maar toch in energieprijs zijn gestegen. Eh, maar ook studenten die bijvoorbeeld met veel mensen in één huis wonen. En die zelf wel de verwarming op hun kamer hebben uitstaan. Maar die geen invloed hebben op of hun huisgenoten dat ook doen. Mensen met een laag inkomen kunnen financiële hulp krijgen, maar dat geldt niet voor studenten. vanmiddag geven zij een stapel meldingen aan de minister in de hoop dat die er iets mee gaat doen. Het weer, de temperatuur loopt zo snel op tot een graad of 19. Het wordt vanochtend behoorlijk zonnig. Vanmiddag kan het omweren. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file door een ongeluk tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 9 kilometer met 20 minuten vertraging.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 Tú estás muy linda pa' que llores por un feo. Que no te dañe tu noche de teteo. Bótalo si no cumple con su empleo. Dile que no te manda ni que fuera un. Si se descuida, yo te robo, robo, robo, robo yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. A las yo te recojo. Los aros me combinan con los ojos. Yo quiero yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. a las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros. Yo quiero comerte, mami, me Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alojo. Pa' conseguir todo lo que tú tienes su teclado tiene espacio. No le dé hora de volver, tú no eres un casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. Dime la blow. John el Diver, yo Ricky Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa. Allá va con su up. Ey, ey, ey, ey, ey. Ella misma el up. Allá va Zet je radio in het zand.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 De EU-lidstaten zijn het eens geworden over een gedeeltelijk invoerverbod van Russische olie. Het gaat om invoer per schip. Invoer per pijpleiding blijft toegestaan. En studenten willen compensatie voor hun gestegen stookkosten. Vakbond LSVB zegt dat studenten door de hoge energieprijzen flink moeten bijbetalen.